Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onzeker of Hamas-kopstuk Mohammed Dijf vandaag is gedood... bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond op een persconferentie. Hij beklemtoonde dat Israël uiteindelijk alle Hamas-leiders te grazen zal nemen. Dijf was het doelwit van de aanval op een tentenkamp in de stad Gaan in het zuiden van Gaza, volgens Netanyahu. Die plek had Israël eerder aangewezen als veilig. Bij de aanval werden 90 Palestijnen gedood en 300 mensen raakten gewond. De internationale wielrennersvakbond CPA dient een klacht in tegen de man die bij de Tour de France vandaag chips gooide in het gezicht van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Dat incident gebeurde op de slotklim naar de Pla d'Arder. De voorzitter van CPA, Adam Hansen, heeft op X juridische stappen aangekondigd en noemde de actie respectloos. De eerste bergrit door de Pyreneeën werd gewonnen door Pogacar. Vingegaard werd tweede en de Belg Remco Evenepoel eindigde als derde. De Tsjechische tennister Barbora Krejcikova heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. In de finale versloeg ze Jasmine Paolini uit Italië in drie sets. Het werd 6-2, 2-6 en 6-4. Het is voor Krejcikova het tweede Grand Slam toernooi dat ze op haar naam weet te brengen. Yvonne Kolderweijer zet een punt achter het verspreiden van zogenoemde juice via Instagram. Alle roddels zijn inmiddels wel gedeeld, zegt ze. De juice van tegenwoordig vindt ze niet meer zo interessant. Kolderweijer bracht meerdere grote zaken naar buiten... waaronder geruchten over seksueel wangedrag door Marco Borsato. Het weer in het noorden kans op regen, op andere plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar 8 graden in het zuidoosten tot 14 graden aan zee. Morgen zonnige periodes en overwegend droog. Alleen in het noorden af en toe een bui. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk.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 It's a shame the way you mess around with your man. It's a shame the way you hurt me. Radio. Radio. deal with it. I don't care what they say. I'm not about to pay nobody's way. Cause it's all about the dog in me. Mm-hmm. I wanna. emergency. You broke a leg, call the ambulance. Emergency. You broke a leg, call the ambulance. Emergency. You broke a leg, call the ambulance. Emergency. You broke a leg, call the ambulance. Emergency. You broke a leg, call the ambulance.